Twee uur. Ember Brandsen met het nos en met het aanpassen van de auto's met Schumel-software. In de meeste gevallen zal een update van de software genoeg zijn. De kosten zijn voor Volkswagen, zegt topman Muller in de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Eind volgend jaar moeten alle auto's in Duitsland zijn aangepast. Of dat ook geldt voor alle 11 miljoen Volkswagen-diesels wereldwijd is niet duidelijk. De internationale gemeenschap doet te weinig voor Syrische vluchtelingen, vindt Oxfam Novib. De hulporganisatie vergeleek van een aantal welvarende landen hoeveel geld ze hebben vrijgemaakt voor vluchtelingenhulp en hoe de vluchtelingenopvang is geregeld. Volgens Oxfam Novib hebben de landen veel minder geld toegezegd dan de VN en het Rode Kruis hadden gevraagd. Nederland biedt relatief veel financiële hulp, maar krijgt toch een onvoldoende. De hulporganisatie vindt dat Nederland nog te weinig Syriërs opvangt. Het kantoor van de Duitse bondskanselier Merkel krijgt een extra afdeling die de opvang van de honderdduizenden vluchtelingen moet coördineren. Een van Merkels grootste vertrouwelingen, Peter Altmaier, gaat het kantoor leiden. De maatregel is officieel bedoeld om de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, de Misière, te ontlasten. Mogelijk is het ook een signaal van Merkel naar de minister toe. Hij had de laatste tijd veel kritiek op haar aanpak van de vluchtelingencrisis. NAC Breda heeft trainer Robert Maaskant ontslagen. Volgens het bestuur was er geen vertrouwen meer dat Maaskant de ploeg nog op de rails kan krijgen. NAC degradeerde vorig seizoen uit de eredivisie en heeft van de negen wedstrijden in de eerste divisie er maar drie gewonnen. Het weer vannacht is het bewolkt en valt er lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 14 graden.